Daardoor kan het nieuwe Europese verdrag op 1 december in werking treden. Vanochtend bepaalde het Tsjechische constitutionele hof dat er geen bezwaren meer zijn tegen het verdrag. Het verdrag maakt de weg vrij voor de benoeming van een president van de Europese Unie. Ook krijgt de Europese Unie een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid. Over die benoemingen zal binnenkort een extra top worden gehouden. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie kan vervolgens een nieuwe commissie samenstellen. De prijs van een glas wijn gaat omhoog. Volgend jaar wordt de drank een kleine 3% duurder. De verhoging is het gevolg van een wijziging die de regeringspartijen hebben aangebracht in de successiewet die vandaag door de Kamer is aangenomen. PvdA, ChristenUnie en CDA wilden ouders die van hun kinderen erven een grotere vrijstelling van belasting geven. En om dat te betalen gaat de wijnaccijns omhoog. Het gaat slecht met het bouwproject Blauwe Stad in Groningen. Het laatste overgebleven bouwbedrijf, Koopholding, stapt uit het project... waardoor de provincie en de gemeente er nu alleen voor staan. De provincie heeft al 105 miljoen euro in Blauwe Stad geïnvesteerd... en wilde dat bedrag in 10 jaar tijd terugverdienen... met de verkoop van 1500 bouwkavels. Maar de afgelopen vier jaar zijn nog maar 180 kavels verkocht. Blauwe Stad was bedoeld om mensen uit de Randstad naar Oost-Groningen te lokken. Op de Noordzee moet een schip dat ruim 20 jaar geleden zonk alsnog worden geborgen. In februari 1988 verging in een noordwesterstorm het schip de Vinca Gorton. Het wrak ligt 29 kilometer uit de kust bij Kamperduin. Op die plaats komen vier scheepvaartroutes bij elkaar. En omdat het steeds drukker wordt op zee... heeft Rijkswaterstaat nu besloten het wrak weg te halen. Het Britse bergingsbedrijf Titan heeft daar een jaar de tijd voor gekregen. Het weer, de komende uren regen en een stevige wind. Vannacht buien met vooral aan zeekans op onweer. Minima rond 7 graden. Morgen regen en onweersbuien bij een graad of 10.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 Z. Z.